Hoevenkamp met het CNRS De Marseillais heeft twee Syriërs opgepakt... die worden verdacht van grootschalige mensensmokkel vanuit Nederland. De twee zijn familie van elkaar en zouden verantwoordelijk zijn voor smokkel van honderden vluchtelingen. Via ronselaars werden in Turkije Syrische vluchtelingen gezocht. Die werden voor duizenden euro's met de boot naar Griekenland of Italië gebracht. De rit naar Nederland kostte nog eens 700 euro. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Syrië, die wordt gezien als hoofdverdachte, er 60 tot 120.000 euro per jaar mee verdiend. De man die zich vanochtend op Rotterdam Centraal enkele uren verschanste op het toilet van de Thalys had geen wapens of explosieven bij zich. In de tas van de man zijn geen gevaarlijke spullen gevonden en ook in de trein lag niets. De man sloot zich om zeven uur op in het toilet van de trein en kort voor tien uur werd hij gearresteerd. Waarom hij dat deed is niet bekend. Rond één uur is een extra lange Thalys uit Rotterdam vertrokken. Een groot deel van het station Rotterdam CS is weer vrijgegeven. Vrijwel alle sporen zijn weer beschikbaar. De politiebonden gaan volgende week praten met minister van de Steur over een nieuwe CAO. E Politiebond benadrukte dat het om een gesprek gaat en niet om onderhandelingen. Daarvoor moet van der Steur eerst met een nieuw bod komen. Het Rijk sloot eerder wel een principeakkoord van ambtenaren met een deel van de vakcentrales, maar de politiebonden en de FNV gingen niet akkoord. Tijdens de algemene beschouwingen gisteren zei premier Rutte dat minister van de Steur opnieuw met de bonden om de tafel moet om de impasse te doorbreken. In de poederbrief die bij het UWV in Rotterdam was bezorgd zat verbrand papier en geen gevaarlijke stof, meldt de politie na onderzoek. Rond deze tijd mag het personeel weer naar binnen. Een medewerker van het UWV had de brief geopend en last gekregen van branderige ogen. Het gebouw in de Laan op Zuid in Rotterdam werd uit voorzorg ontruimd. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af, maar vanmiddag regent het in grote delen van het land. Het wordt 17 graden. Morgen hier en daar een bui, maar zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de Botlektunnel bij Rotterdam dicht. In beide richtingen daardoor files. De langste staat vanaf de Maasvlakte, want daar is de afsluiting. 10 kilometer.